Drie uur. Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Van een aantal landen en gebieden is het reisadvies veranderd, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor onder meer Portugal, Curaçao, Ierland en de Balearen geldt nu code geel. Dat betekent dat reizen naar deze plekken niet langer sterk wordt afgeraden. Buitenlandse Zaken benadrukt dat het niet zo is dat reizigers uit Nederland in deze landen en gebieden geen enkel risico lopen. Mensen moeten goed op de hoogte blijven van de plaatselijke corona-ontwikkelingen, stelt het ministerie. Voor de vijfde nacht op rij zijn er beschietingen over en weer tussen Israël en Palestijnen in de Gazastrook. De Arabische zender Al Jazeera en persbureau AP melden zeker zeven doden in Gaza-stad na een Israëlisch bombardement op een huis. Er zouden nog zeker 20 mensen onder het puin liggen. Het Israëlische leger zegt op Twitter dat het kantoor van een hoge Hamas-commandant is gebombardeerd. Het is niet duidelijk of daarbij slachtoffers zijn gevallen. Hamas heeft naar eigen zeggen opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In verschillende steden in Zuid-Israël ging vannacht het luchtalarm af. Over slachtoffers is niets bekend. De familie van een ongewapende zwarte man die in de Amerikaanse stad Columbus door een agent werd doodgeschoten, krijgt 10 miljoen dollar uitgekeerd. Het stadsbestuur is vrijdag akkoord gegaan met het bedrag, de hoogste geldsom die de stad ooit heeft uitgekeerd in een schikkingszaak. Andre Hill werd in december neergeschoten in de garage van een huis. Op beelden van een bodycam is te zien dat Hill met een telefoon in zijn hand uit de garage loopt... waarna de agent hem neerschiet. De agent is aangeklaagd voor moord en is ontslagen. Het weer, ochtends eerst droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het zuiden buien, lokaal met onweer. Voor de buien uit wordt het 14 tot 16 graden. Zondag ook wisselvallig.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 you girl man child. Look at the nature.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 words in heavy doses. day Danced and sang the truth away. Caught up in a storm We tried to hide time when you're in pain, you keep It's beautiful, it's bittersweet. You're like a broken home to me. I take a shot of memory pussy.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 ZFM.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 het kan geen kwaad. Dit is mijn hart, mijn houten hart. De dames voor u hebben het al pas verzwaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. 些。 child